Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het Oekraïense leger zegt dat Rusland luchtaanvallen heeft uitgevoerd op het noordoosten van Oekraïne. De aanvallen zouden zijn geweest na het ingaan van een tijdelijke wapenstilstand die Rusland eenzijdig had aangekondigd. Volgens Oekraïne zijn er luchtaanvallen geweest op de regio Sumi. Rusland had eerder gezegd drie dagen lang niet te zullen aanvallen, behalve als Oekraïne dat wel zou doen. Oekraïne accepteerde de wapenstilstand niet... omdat Rusland alleen maar de illusie zou willen wekken dat het vrede wil. Meer dan 2000 veehouders veroorzaken met hun bedrijven zoveel stank voor omwonenden... dat ze maatregelen moeten nemen. Dat blijkt uit een onderzoek van Follow the Money. Het platform keek daarvoor naar een eerdere uitspraak van het gerechtshof. Daarin staat dat de stankoverlast van veehouderijen zo groot was... dat mensenrechten worden geschonden en de overheid direct moest ingrijpen. Voor zeker 1300 bedrijven zijn er geen technische oplossingen te vinden om stank terug te dringen. En daarom zullen ze moeten inkrimpen. Vooral koeien en varkens veroorzaken die stankoverlast. In Parijs is een auto ingereden op feestende voetbalsupporters van Paris Saint-Germain. Zeker drie mensen raakten daarbij gewond. Het is niet duidelijk of de auto expres inreed op de supporters. Paris Saint-Germain plaatste zich gisteren voor de finale van de Champions League... door met 2-1 te winnen van Arsenal. De politie vermoedt dat in Ermelo een vrouw van 85 om het leven is gebracht. Haar lichaam, het lichaam van de vrouw werd gisterochtend gevonden in haar woning. De politie heeft een team grootschalige opsporing op de zaak gezet. De maand april was wereldwijd de op één na warmste ooit... blijkt uit gegevens van de Europese Klimaatdienst... De temperatuur lag met 15 graden gemiddeld anderhalve graad hoger dan de gemiddelde temperatuur voor de industriële revolutie. En dat was het moment dat de mens veel steenkool, aardgas en olie begon te verbranden. Het weer. De dag begint fris, maar vanmiddag wordt het zonnig, maar zijn er ook stapelwolken.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 You know the game never ends when your whole world depends on the turn of a friendly call. There's a sign in the desert that lies to the west, where you can't tell the night. and all the men Have prevented the fall of the ones.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 Oekraïne zegt dat Rusland luchtaanvallen heeft uitgevoerd op het noordoosten van het land... terwijl Rusland een eenzijdige wapenstilstand had aangekondigd. Rusland had gezegd Oekraïne drie dagen niet aan te vallen... behalve als Oekraïne dat wel zou doen. Vijf mannen uit Iran die zijn opgepakt in het Verenigd Koninkrijk... zouden een aanslag hebben willen plegen. Doelwit was mogelijk de Israëlische ambassade in Londen... schrijven internationale media. In Parijs is een auto ingereden op feestende voetbalsupporters van Paris Saint-Germain. Zeker drie mensen raakten daarbij gewond. Het is niet duidelijk of de auto expres inreed op de supporters.